Omdat er erg dichte rook hing, kon de brandweer lange tijd niet naar binnen. Het weer. Vanochtend trekt een regengebied naar het oosten weg en wordt het tijdelijk droog. Vanmiddag vanuit het westen opnieuw regen en het wordt zo'n 11 graden.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 De daarbij gelegen rechtbank heeft alle zittingen van vandaag verzet naar een andere locatie. In de ondergrondse garage in het centrum woedde vannacht een grote brand. Twee hotels, twee theaters en verschillende restaurants en woningen werden ontruimd. Zo'n 80 mensen zijn opgevangen in een hotel in Haarlem. In de garage stonden ongeveer 275 auto's. Het bergen ervan gaat volgens de gemeente nog dagen duren. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op dit moment begint in Haarlem een persconferentie van de gemeente over de gevolgen van de brand. Negen Australische surfers die na de aardbeving bij de Indonesische Mentawai-eilanden werden vermist, zijn terecht. Ze zijn ongedeerd. Na de beving en de vloedgolf was hun boot van de radar verdwenen. Daarop werd een grote zoekactie begonnen. Korte tijd daarna werden de surfers gevonden. Mentawai-eilanden zijn erg populair bij Australische surfers vanwege de mooie hoge golven rond de eilandengroep. De aardbeving heeft aan ruim 150 mensen het leven gekost. Geweest wordt dat het dodental nog zal stijgen. De regering van Noord-Korea eist dat Zuid-Korea de voedselhulp aan het land hervat. Het communistische land zou vooral rijst en kunstmest nodig hebben. En in ruil daarvoor is Noord-Korea bereid vaker herenigingen tussen families toe te staan. Sinds de Korea-oorlog in de jaren 50 hebben veel familieleden elkaar niet meer gezien... omdat sommigen in het noorden en anderen in het zuiden wonen. Afgelopen dagen hebben de twee landen gesproken over mogelijke familieherenigingen. In een afgelegen bosgebied in Birma hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Hij zwart, heeft een stompen.